Citydijkers met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een grote klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Er waren zo'n 85.000 mensen op de been, zegt de organisatie. Het waren er meer dan twee jaar geleden, toen waren het er 40.000. Ze eisten van de politiek oplossingen voor allerlei problemen, zoals klimaat, wonen en armoede. Op het Museumplein luisterden ze naar onder andere de Zweedse activiste Greta Thunberg... Haar toespraak werd kort onderbroken door een bezoeker. Die was boos omdat Turnbeck het woord gaf aan een pro-Palestina-spreker. De mars was een initiatief van negen organisaties... waaronder Oxfam Novib, Extinction Rebellion, Greenpeace en vakbond FNV. Zij willen een nieuwe politieke wind in Nederland. In Parijs hebben tienduizenden mensen meegelopen met een protestmars tegen antisemitisme. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël is het aantal anti-Joodse incidenten in Frankrijk toegenomen. President Macron riep Fransen gisteren op om daartegen te protesteren. Hij was er zelf niet bij, maar Macron sprak wel zijn steun uit voor het protest in Parijs. Topman Guterres van de Verenigde Naties heeft gezegd dat de aanvallen van Hamas Israël niet het recht geeft om te doen wat het land nu doet in de Gazastrook. In een gesprek met de Amerikaanse zender CNN zei Guterres dat je de gruwelijke dingen die Hamas heeft gedaan... niet als reden kunt gebruiken voor het collectief bestraffen van het Palestijnse volk. Sinds het begin van de oorlog zijn er zeker 100 medewerkers van de VN omgekomen, zei hij er ook bij. En op een veiling in Engeland is een menukaart van de Titanic geveild voor ruim 95.000 euro... Reizigers van de eerste klas konden kiezen uit onder meer oesters, lamsvlees met mintsaus of eend in wijnsaus. De Titanic verging in de nacht van 14 op 15 april 1912. De menukaart was voor het diner van 11 april... toen de Titanic nog maar net onderweg was van Ierland naar New York. Het weer bewolkt en vannacht vanuit het zuidwesten regen. Er is ook kans op mist. Het wordt 1 tot 6 graden.